Dat concluderen onderzoekers van het Centraal Planbureau. Wel komen ziekenhuizen sneller tot diagnoses en verloopt de planning van operaties beter. Volgens de onderzoekers zijn ziekenhuizen zich eerst gaan richten op kostenbesparingen, omdat dat het gemakkelijkste is. Mogelijk dat het effect op de kwaliteit van de zorg later alsnog zichtbaar wordt. De concurrentiepositie van Nederland is het afgelopen jaar verbeterd. Dat blijkt uit de jaarlijkse top 10 van het World Economic Forum. Vorig jaar stond Nederland op de tiende plaats en nu op de achtste. De stijging is veroorzaakt door de lage werkloosheid en de verbeterde infrastructuur. Ook is het begrotingstekort van Nederland klein in vergelijking met de andere landen. De Amerikaanse overheid heeft zijn ambassades opgedragen zich voor te bereiden op anti-Amerikaans geweld. De VS houdt er rekening mee dat de aangekondigde Koranverbranding in Florida leidt tot gewelddadige protesten. Een dominee wil op 11 september Korans verbranden op het grasveld van zijn kerk. Hij negeert oproepen om van de Koranverbranding af te zien. In de Amerikaanse staat Colorado zoekt de brandweer naar acht mensen die niet voor een grote natuurbrand zijn gevlucht. Tot nu toe zijn ruim 130 huizen door de brand verwoest. Duizenden bewoners hebben het gebied verlaten. Door de harde wind verspreidt het vuur zich snel. In Colorado is de noodtoestand van kracht. Vrijwilligers van paddenwerkgroepen hebben in het voorjaar bijna 300.000 amfibieën geholpen bij het oversteken van drukke wegen. 50.000 meer dan vorig jaar. Het aantal dieren dat is overgezet zou bij elkaar een stoet vormen van 20 kilometer. Jaarlijks trekken de dieren in het voorjaar massaal naar water om er te paren en eieren af te zetten. De pad is het meest geholpen, gevolgd door de bruine kikker en de kleine watersalamander. Maar steeds vaker zetten de vrijwilligers ook zeldzame amfibieën over, zoals de rugstreeppad, de heikikker en de kamsalamander. Het weer, vrij veel buien met nauwelijks zon. Het wordt vanmiddag 18 graden. De komende dagen droger en wat hogere temperaturen. Dit was het NOS Journaal.